Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Apkoude wordt de overleden Lisa van 17 dinsdagavond herdacht met een minuut stilte. Daarna zullen de kerkklokken luiden. Het programma van de feestweek in het dorp is aangepast. Zo kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan over de gebeurtenis. In dorpskroegen zijn wel optredens van bands, maar het publiek kan na 10 uur niet meer naar binnen. Morgen zullen fans van Ajax in de Johan Cruijff Arena applaudisseren voor Lisa... in de 17e minuut van de wedstrijd tegen Heracles. Lisa werd woensdagnacht vermoord toen ze vanuit Amsterdam naar Apkoude fietste na een avond stappen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 25 Palestijnen gedood. 14 van hen kwamen om in het zuiden. Het merendeel was vrouw of kind, meldt persbureau AP. Onder hen waren vluchtelingen die verbleven in tenten. Volgens autoriteiten schoten Israëlische militairen in het noorden van Gaza tenminste vijf Palestijnen dood. Dat was op een plek waar voedselconvooien het gebied binnenrijden. Een getuige zegt dat er ook vrachtwagens over mensen heen reden. Ondertussen maakt Israël zich op voor een grote aanval om Gaza-stad te bezetten. Premier Schoof heeft een bezoek aan Oekraïne afgezegd. Hij zou vandaag in Kiev praten met president Zelensky... maar dat gaat niet door vanwege de crisis in het demissionaire kabinet. Schoof heeft wel gebeld met Zelensky. Premier heeft gezegd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen. Het was niet aangekondigd dat Schoof dit weekend naar Oekraïne zou gaan. Spanje krijgt de natuurbranden steeds beter onder controle. Volgens autoriteiten is het einde van de vuren in zicht. Op dit moment woeden er nog 13 branden in Spanje. En daarbij kwamen vier mensen om het leven. En ook in Portugal zijn er natuurbranden. Daar zijn vier mensen omgekomen, onder wie een brandweerman. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af, lokaal naar een graad of 5 in het oosten. Morgen opnieuw zon en wolken en dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is weer feest in de kroeg en tot morgens vroeg maken wij een hoop plezier. Iedere keer, dan denk ik steeds weer, wat is het toch gezellig hier. Zonder te stappen en een pilsje te happen is het weekend je denkt dat het niet meer gaat, verlaat me. Als het je onverschillig laat, of verlaat me. Als er voor jou gevoel een vijand voor je staat. Maar omhels me, als je nog steeds bent wie je bent. Omhels me liefde nog herkent. Schat, omhels me. Als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Maar geef me nog een laatste kans om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks je liefde terug verdien. Ik schaam me zo voor jou verdriet dan draaien ze ons nummer weer en vraag ik hem. precies zoals het was. Ja, je was toen al mijn stille liefde. Echt een onvergetelijk gevoel. Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef. Ja, je was toen altijd al mijn doel. lange tijd weer dansen. is ZFM 106.9 FM. is buiten Een mooie vrouw met een prachtig Jij bent gewoon, maar ook weer zo chic. Je doet normaal, nooit overdreven. Jij bent mijn mazzel in mijn leven. Jij bent zo eerlijk en zo oprecht. Praat over anderen zo verliefd zijn een deel van mij. Jullie zitten in mijn bloed. Zit ik in de harten van de kinderen van mij. Zit ik ook zo diep als zij bij mij. Ben ik sterk loyaal? Ben ik net zo cool als zij? Geef ik jullie genoeg liefde, jullie zijn een deel van mij. Zeg me, zit het in het water, zeg me, zit het in ons bloed. Zeg me, zit het in de grond waar ik al loop. Zeg me, zit het in de lucht, waar ik al maar Jullie zijn een deel van mij, jullie zitten Zeg me, zit het in het water? Zeg me, zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al beland? Zeg me, zit. van mij. Jullie zitten in mijn bloed.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 Ik wil je spreken, maar schat, wat moet ik nou? Vannacht. Zonder woorden ben jij uitgedaagd. Ik heb bij de DJ onze song weer aangevraagd. Zodat je weet dat deze jongen the floor. steeds afgevraagd waarom. Maar niets of niemand heeft het antwoord kunnen geven. Waar moet ik nu in godsnaam in geloven? Nu er een einde is gekomen aan jouw leven. het leven, maar dat wil ik nu niet horen. Alles geprobeerd, gehaald, gevochten. En uiteindelijk toch kansloos verloren. een reden. Ik kan mijn machteloosheid maar niet uiten. En voor het eerst heb ik heel stilletjes gebeden. Maar het is voor niets geweest. Nu is de stilte. En in de nacht kan ik de pijn soms niet verdragen. Want elk moment ben jij in mijn gedachten. En elke dag heb ik nog zoveel vragen. Nee, niemand heeft het antwoord kunnen geven. Zoals je daar staat, de rechter besluit, zo kil, zo hard, dus ik kan me vergissen. Kom te slapen een keer niet, als je ligt in day. dansen? Zullen we nog één keer vrolijk zijn? Zullen we de nacht omarmen? Voordat je uit mijn leven verdwijnt. Ik weet er is niks meer aan te doen. Leg je hoofd maar op mijn schouder. De blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet. Vooruit je gaat, voordat je gaat, wil ik nog één keer van jou zijn. Vooruit je gaat, voordat je gaat, wil ik nog Zullen we nog één keer praten? nu maar nog één keer, lieve schat. Zullen we het nooit vergeten? We hebben toch een mooie tijd gehad. Ik weet, er is niks meer aan te doen. Maar ik huil niet zonder tranen. Want ook jij had geen andere keus. Sla je armen om me heen. Voordat je gaat. Voordat je gaat. Wil ik nog dingen van jou zijn. die ZFM. Hoe nu verder? Sinds jij van me weet dat ik vrij met een ander. Hoe nu verder? Jouw gevoel voor mij is veranderd. Ik heb al mijn kansen al zo vaak verspild ik kan jou niet geven wat jij van me wilt Alle ruzies ten spijt, ik heb je bezit Maar ik heb er niets van geleerd Laat me gaan Vind je weg met een ander Laat van je hou. Maar vergeet me, ooit dronken we samen. Op geluk en verdriet, nu verkies ik de ramen. zonder dat jij het ziet, neem mij die keuze. Nu jij dit maar weet, want lieve schat het, want is leeg. Laat me gaan, vind je weg met een ander. dat ik je graag mag, nee zonder jou kan ik geen dag. Ik hou steeds meer van jou, jij bent mijn hele leven, blijf altijd liefde geven, jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. ons klein geluk. Ik wilde nooit de hele wereld, ik wou alleen maar ja, heb daarvan genoeg. It kan steeds meer Wat overblijft zijn er duizenden tranen. Tranen door gemis om jou, mijn schat. Ik kan jou nooit meer vragen hoeveel je van mij houdt. Nu zijn alle dagen zonder jou zo heen. dat wat ik nu voor je zing. Elke dag steek ik een kaarsje voor jou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 De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil, zonder jou. Zonder jou, een verloren man die niet slapen kan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 zonder jou. Een verloren man in het slaat. van jou. Ieder moment samen wij twee dromen, dromen van jou. Neem me mee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zwevend naar geluk, onbezorgd en vrij, tot dan de morgen komt en ik weer wakker word Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij en je voelt me mee op in stranden Toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wilde zee Vol van passie en verlust Neem me met je mee Zodat mijn vuur niet wordt geblust Dromen Dromen van jou Ieder moment samen wij twee dromen, dromen van jou.